Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het oosten van Syrië zijn tientallen mensen om het leven gekomen bij een bomaanslag. Een autobom ontplofte op een plek bij de stad Deir waar vluchtelingen worden opgevangen. De aanslag zou het werk zijn van terreurgroep Islamitische Staat... die juist uit Deir is verdreven. De stad is ingenomen door het Syrische leger... maar de aanslag vond plaats aan de overkant van de rivier de Uifraat... een gebied dat in handen is van Koerdische strijders. Onderhoudsbedrijven leiden zeker 160 miljoen euro schade omdat ze geen straalgrid mogen gebruiken. Nu blijkt dat er asbest in zit. Dat zei de brancheorganisatie in het tv-programma 1 Vandaag. Straalgrid wordt gebruikt voor het schoonmaken van stalen en betonnen objecten. Bij 140 onderhoudsbedrijven ligt het werk nu stil, maar de 2200 werknemers moeten wel worden doorbetaald. De Saoedische luchtmacht heeft vlakbij de hoofdstad Riyadh een raket uit Jemen onderschept. Hij kwam terecht in onbewoond gebied. Volgens de Saoedi's was de raket afgevuurd door Sjiïtische Houthi-rebellen in Jemen... die zulke wapens uit Iran zouden krijgen. Nooit eerder kwam een raket zo diep Saoedi-Arabië binnen. Riyadh ligt circa 700 kilometer van de Jemenitische grens. De republikeinse senator Rand Paul is licht gewond geraakt bij een aanval in zijn eigen huis. Een man drong zijn huis in de staat Kentucky binnen en viel de oerconservatieve senator aan, waarom is onbekend. De vermoedelijke dader is opgepakt. Het is een man van 59 die Rand Paul nooit eerder zou hebben ontmoet. In de eredivisie zijn vanavond vier wedstrijden gespeeld. AZ won thuis met 3-2 van Willem II. Heracles versloeg op eigen veld FC Groningen met 2-1. VVV Venlo speelde thuis 0-0 gelijk tegen NAC Breda. En Excelsior boekte de eerste thuiszege van het seizoen. Het werd 1-0 tegen hekkensluiter Roda JC.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 myself some more somewhere. But I do not really care. Cause as long as it is there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 充满。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 still remember these old country lanes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 It's all the way. Can I steal it from you <laughs> to memorize?